Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Laura Dekker heeft haar zeilreis rond de wereld voltooid. Ongeveer een uur geleden voer ze de haven van Sint Maarten binnen. Daar was ze gisteren een jaar geleden vertrokken. Laura is de jongste solozeiler die de wereld is rondgegaan. Ze is nu 16 jaar en 123 dagen oud. Guinness World Records registreert haar prestatie niet... om te voorkomen dat minderjarigen op steeds jongere leeftijd een record willen vestigen. Laura werd in de haven van Sint Maarten verwelkomd door een kleine armada van plezierboten. Haar reis en de voorbereiding erop verliepen niet zonder problemen. Ze had eerder willen vertrekken, maar een leerplichtambtenaar en de kinderbescherming maakte bezwaar tegen het project en legde de zaak voor aan de rechter. Die stelde Laura tijdelijk onder toezicht van de kinderbescherming. Bij een politiebureau in Groningen is een baby te vondeling gelegd. Getuigen zagen een vrouw het warm ingepakte kindje neerleggen. Het is een pasgeboren Aziatisch jongetje. Hij ligt in het ziekenhuis in de couveuse en maakt het goed. De Groningse politie is op zoek naar de vrouw en vraagt haar zich te melden. Volgens de politie moet ze niet bang zijn, maar krijgt ze juist hulp als ze zich meldt. Het militaire bewind in Egypte heeft bijna 2000 mensen amnestie verleend die waren veroordeeld door de militaire rechtbank. De staatstelevisie meldt dat legerchef Tantawi gratie heeft verleend aan mensen die zijn veroordeeld in het jaar na het verdrijven van president Mubarak. Het is niet duidelijk of de veroordeelden ook al zijn vrijgelaten. Volgens tegenstanders van het regime is onbekend hoeveel mensen er nog in gevangenissen zitten. Bijna een jaar geleden begon de opstand in Egypte. De militairen zeggen dat ze de macht in juni overdragen aan burgers. In de eredivisie voetbal heeft Herenveen zijn uitwedstrijd tegen de Graafschap gewonnen. Het werd in Toetinchem 2-0 voor de Friese door doelpunten van topscorer Bas Dost. En het weer, vannacht een enkele bui, bij een graad of 5. Morgen bewolkt en ook buien, vooral in het noorden.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 Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Als opening horen we muziek van eh, Licky Lee met I Follow Rivers. Dit uur onder andere muziek van Wiz Khalifa met Young Wild and Free. Dat is onder andere samen met Snoop Dogg.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 Iedere zaterdagavond het beste van dance en R&B in de mix. Hoor de muziek van Flowrider tezamen met Sia met hun laatst verschenen Wild Ones. Daarvoor Wiz Khalifa samen met Snoop Dogg met Young, Wild and Free. En ook nog Rio featuring Eugene met Animal. hem Zandvoort. We gaan eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal gaande zijn vanavond. En zoals iedere week, eh, zaterdagavond hebben we Brainwash in de Escape in Amsterdam. Voorheen was dat uh, eh, Framebusters. Nou, is een paar maanden is veranderd in Brainwash. Natuurlijk met de eh, resident DJ, uh, eh, onze eigen Zandvoortse Raimundo. Vanavond doet hij het samen met Plastic Funk, MC Prime, Cassie on Percussions, Sexy Mr. S on Sax en in Electric at the Loops. Vanavond Mel Moreno. Vanavond is in Escape in Amsterdam Brainwash. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. En als je meer van wat stevige muziek houdt, vanavond in de Heineken Musical. Tot 7 uur in de ochtend exclusive Noise Controllers. Dat is onder andere natuurlijk met Area 1, de Black Box Noise Controllers. Wild Styles, Headhunters, D-Block en uh, Estevan. Kasparov, Evil Activates, Penny West en DVD. 8. En in Area 2 de Beatbox, Max Enforcer, Frontliner Digital Punk, Prankster, Arcane en de MC's Das Syndrome. Dat vanavond in Heineken Musical Exclusives Night Controllers. Nee, wat zeg ik? Noise Controllers. En als je meer houdt van uh, de 90s hip-hop en R&B, dan moet je vanavond naar eh, Jimmy Woo gaan. Dan hebben we de Illust. En dat is onder andere met uh, Rob Manga, Full Scale en A Turn. Vanavond dus Jimmy Woo. De Illust, 90s hip-hop en R&B. En vanavond ook in Amsterdam, in Paradiso, Winter Wooverland. Dat is in de grote zaal met Orlando Vorn, Eric E., Lars, Sally versus JP en MC is Marksman. In de kleine zaal Bas Rossi Gino, Basvos, Diablo, Edgarito en MC is Bika. Vanavond is Winter Wooverland in Paradiso in Amsterdam. En overavond een leuk feestje. It's Stefano Ricetta en Il Beach. En wat zeg ik? Il Beach moet ik zeggen. Vanavond in de Sugar Factory in Amsterdam. Met natuurlijk Stefano Ricetta en Il Beach. All night long. De hele avond tot 5 uur in de ochtend kan je genieten van hun. Dat allemaal in de Sugar Factory in Amsterdam. En we dichter bij huis hebben Harlems Verzet. Dan is in Club Stalker met Il Beach. Mike Ravel Mark McTavish, Artie en P. Jones. En in area 2 hebben we Kurdieren. en Il Bitch heeft het heel druk. Als je op twee plaatsen tegelijk moet staan dan... Eh, en dan doe je het goed. Ook dat eh, in de stalker vanavond duurt tot vijf uur in de ochtend. En tot over de feestjes. De partyagenda hier op ZFM Zandvoort in de Nightwalk. We gaan snel verder met muziek. Wat dacht je van My Candy en Evelyn? Featuring Patrick Miller met One Night in Ibiza. Oh, oh some reefer, sex on the beach, left love speechless. They say that money talk, tell these other niggas speak up. What's up? van dance en R&B hoor je iedere zaterdagavond tussen 9 en middernacht met mij Mario Zandvoort in de Nightwalk. Dat was Rihanna samen met Papa Jay-Z met Talk That Talk. Daarvoor die fantastische plaat. Nou volgens mij gaat dat echt de hit van 2011 worden. Studio Killers met Ode to the Bouncer. En daarvoor hoor die muziek van Mike Candy en Evelyn featuring Patrick Miller met One Night in Ibiza. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Het is even tijd voor een beetje shownieuws. Het nu volgende verhaal gaat rond in de wandelgang de geruchtenmolen, het rolcircuit. Maar Russell Band zou een boek willen schrijven over zijn flitshuwelijk met Katy Perry. Volgens het magazine US Weekly heeft Russell de verhaallijnen al in zijn hoofd. En daar zitten toch wel een hoop smoetsige details, details in. Katy zou zelf wel wat minder enthousiast zijn over het boek wat hij wil schrijven. Katy voelt zich beledigd en bedrogen. Ze vindt trouwens dat Russell haar heel slecht heeft behandeld. Vertelt een bron aan het tijdschrift. Ze zal hem niet vergeven, nooit van zijn leven. Nooit. En hij misdraagt zich gewoon dus zo erg waardoor ze nu het gevoel heeft alsof ze hem nooit heeft gekend en ze wil hem ook niet meer kennen. En eh, wij vragen ons wel waar kunnen we dat boekje bestellen? Want we zijn erg nieuwsgierig naar het uh, flitshuwelijk van eh, Katy Perry en Russell Brand. En stel, je bent een redelijk succesvolle, maar toch al 53 jaar oude zangeres... die een toyboy van 24 ter alle tijden dient te plezieren. Wat doe je dan? Nou, wat denk je? Dan koop je sexy lingerie en veel en natuurlijk heel erg duur. Want hoor is in ieder geval van alle niemandsdalletjes nogal merkvast. Mijn dierbaar spullen zijn mijn uh, eh, visnetkous en mijn lingerie van Victoria's Secret. Verklaart in de Britse krant de Daily Star. Haar eh, collectie staan voor ondergoed is dan ook haar dierbaarste bezit. Geeft ze dan ook eerlijk toe. En is eerlijk, zij heeft er wel het lichaam voor. Ik doe aan dance aerobics. Beter bestaat niet voor je kont, eh, zegt ze zelf. Ja, voor een 53-jarige dame dan, ja, ziet ze er extreem gespierd uit, hoor. Ik, als je naar de armen van haar gaat kijken, dan, dan wil je geen klappen van krijgen. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Walk iedere zaterdagavond tussen 9 en middernacht het eerste uurtje. Een hoop gebrabbel en een hoop eh, R&B en dance muziek. En het tweede en derde uur DJ Mauzo in de mix. En nu is het tijd voor een beetje R&B muziek. We hoorden er net al eentje van eh, Rihanna met Talk That Talk. Tezamen met Jay-Z. En nu moederlief Beyoncé. Oftewel de vrouw van Jay-Z Hier is Beyoncé met Dance For You. I just wanna show you how much I appreciate you. Yes. Wanna show you how much I'm dedicated to you. Yes. Wanna show you how much I will forever be true. Yes. Wanna show you how much you got your girl feeling good. Yes. Wanna show you how much, how much you understood. Oh, yes. Wanna show you tell you what you say Not only are you loyal You're patient with me, babe Wanna show you how much I really care about your heart Wanna show you how much I hate being apart Show you, show you, show you tell you through with me I wanna keep it how it is So you can never say how it used to be so Zandvoort. De Nightwalk. Iedere zaterdagavond tussen 9 en middernacht. Het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Door de muziek van eh, Michael Control. Samen met Ron Cal met When You Got Love. En daarvoor muziek van Kelly Rowe met Down For Whatever. En daarvoor die mooie plaat van Beyoncé met Dance For You. Hier van Zandvoort, de Nightwalk. Zometeen Kraantje Papi. Het waar is Kraan? Maar eerst de eh, Swazi en Cisco Fusing Sky Blue en LMFAO. now, a of your love. Feeling tipsy when you and I want to know. Hey, hey, oh yeah. I wanna hold your hand like an old school jam. You classic. Can I be your man? We can dance in the sand till the tide rolls in when the sun sets. Let's do it again. If you upset, I'll show you how to grin. If you wanna dance, just tell me where and when babe. When the partying ends, is when it all just begins. Now crack the windows, slow down the tempo. They making it hard when it's so simple. Sexual, in your windows, playing these games like Nintendo. 64 ways to say I love ya. Took me five days just to touch ya. On the sixth day, I hit the lotto. Took a shot straight out the bottle. Feeling tipsy ah. when your lips it gets me and I can't control myself, baby. I know myself, baby. The whiskey got me feeling real. distraction And your lips are just like bourbon Cause I'm seeing double vision, baby And I'm certain that I'll be the one that's hurting When we wake up and it's over No makeup and we're sober So it begins, now crack the window Slow down the tempo, they're making it hard When it's so simple, sexual windows, playing these games Like Nintendo, 64 ways to say I love you Took me five days just to touch you On the sixth day, I hit the lotto Took the shot, straight out the bottle Feeling tipsy when your lips are gets me and I can't control myself, baby. I know myself, baby. The whiskey got me feeling frisky and I want to know. fly, nigga, see you fly. Intoxicated, DUI. Luckily, I don't have to drive. I got a chauffeur, so sit back, enjoy the ride. Where you wanna go, we can go tonight. Leave them legs vibrating like a motorbike. Vroom, vroom, from night till noon. Your man says cool, cause you went sky blue. Hey, everybody, it's a party. Baby got a body like a bottle of Bacardi. Lips like tequila, I wish I could chase her. I think I got a shot, but I don't wanna chase her. Adios, memory eraser. Pop champagne like the Showtime Lakers. Real estate, I need a few acres, so you and me don't wake them Feeling tipsy when your lips they kiss me and I can't hey. control myself. Yeah. Baby, I know myself. Woo. Baby, the whiskey got me feeling oh, risky and I want Yeah, that's why I'm grabbing your ass.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 G-City is hurt, yeah En met mijn MX tussen de dirt. yeah En met de NY cap en de NY back Is een NY match, ik heb NY swag op die hentai sex Nasty, ik ben volop sexy sexy, exy, chickies met die ass die Wiggelen zodra ze de kid met een volle flessie Wiggelen zodra ze de kid met ze flappen cashy.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 Stoel, fucked up aan de bar in de kroeg. Ja, meer sneller, de fles bestellen. De in je lokale kroeg nekken, lekker. met battle rappen, verder even knekken met die slekjes die verrekte lekker bekken. Great, shake your palm, palm, shake your palm, palm. Met die assen in de lucht en je back op de wrong, wrong. Kijk in de wrong, wrong. De wordt het lekker op de getongd. Getongd bij de play, getongd bij de bar. Geneukt op de play en gekotst op de bar.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 het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Voor de muziek van... Kraantje Papi met Waar is Kraan? Daarvoor muziek van eh, Swazi, Cisco en Skyblue. Of uh, eh, LMFAO met Drunk of Your Love. En zo kwam ook alweer het eind aan het eerste gedeelte van de night, eh, Nightwalk. Zometeen de Nightwalk, de Global House met DJ Mauzo. Het beste van Dance in de Mix. Maar zover is het nog niet. Ik heb nog een paar leuke plaatjes voor je klaarstaan. Dat is onder andere Team Crash featuring Amanda Wilson met You Found Me.